Ding overwint niet één soldaat. Het is en blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hof om strijd. Maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis. Prikkeldraad. Van soldaat tot sergeant, adjudant, luitenant. Allemaal zijn voor verliefd op blonde Mientje. Het is een blond, het is een pracht. En zijn fleur, en zijn lach. Maar die eentje heeft het tot een kus gebracht. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad blijf maar thuis. draad En die vesting overwint niet één soldaat. winkel Blijf maar thuis, prikkeldraad. De sergeant vroeg haar hand en de luid wou iets uit. En de kapitein stuurt haar vergeet me nietjes. De major, die is smoor, maar al door was het mis. Deze blijft een stelling die onneembaar is. Prikkeldraad, prikkeldraad. Hans maken haar het hof maar zij lacht.